start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een voorstad van de Zweedse hoofdstad Stockholm is een man om het leven gekomen bij een explosie. Volgens Zweedse media vond hij bij de ingang van een metrostation een handgranaat. Die explodeerde toen de man hem oppakte. Een vrouw raakte gewond. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief en zegt ook dat er nog geen verdachten in beeld zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt vanwege de aanrijding van een fietster in Eindhoven gisteravond. Het is een man van 29 zonder vast woonadres. Hij was na de aanrijding doorgereden. De man stapte vanochtend zelf naar het politiebureau. Hij bleek een verlopen rijbewijs te hebben. De fietster raakte bij de aanrijding zwaar gewond. Het afgelopen jaar haalde de politie 130 Nederlandse kinderen uit misbruikssituaties na de vondst van kinderporno. Het aantal meldingen over kinderporno die wordt geüpload en gedownload door vermoedelijk Nederlanders blijft explosief stijgen, blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar waren er 18.000 meldingen tegen 12.000 een jaar eerder. De Britse muzikant Ray Thomas is overleden. Hij was een van de oprichters van de Moody Blues... die in 1967 bekend werden met het nummer Nights in White Satin. Thomas was een zanger, liedjeschrijver en bespeelde veel instrumenten. Hij was 76 jaar. In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg heeft het mannenteam van Oranje op de EK-afstanden in kolomna goud veroverd op de achtervolging. Schaatsers Jan Blokhuizen, Marcel Bosker en Simon Schouten waren bijna twee seconden sneller dan de Russen. Blokhuizen werd op de slotdag ook Europees kampioen op de massastart. De vrouwen wonnen eerder vandaag goud op de ploegenachtervolging. Marit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje bleven als enige ploeg onder de drie minuten.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 what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat. has been allemaal fijne...